je dat voor mij, oh yeah. Ik dacht op een dag, zou dit nu alles zijn? Gaat het geluk aan mij voorbij? Maar toen kwam jij, als reddingsboei voor mij. Ik schreef het uit, ik ben weer blij. tegenaan. Een meisje terug, Johnny dit blijven, ja, dan remmen los. je dat voor mij.